Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De explosie bij Tor, dat blijkt uit onderzoek van Shell. Shell sluit uit dat de explosie te wijten is aan menselijke fouten. Volgens het bedrijf was de opstartprocedure goed uitgevoerd... en was de installatie goed onderhouden. Door de explosie en de brand raakten twee mensen licht gewond. De PvdA staat positief tegenover het idee om meer geld vrij te maken... om mensen in de thuiszorg aan het werk te houden. PvdA-leider Samsom zei dat op vragen van de ChristenUnie. Voor werk in de thuiszorg is al 75 miljoen uitgetrokken. Een Franse arts die werkt voor Artsen zonder Grenzen in Liberia is besmet geraakt met ebola. De vrouw is gisteren meteen in quarantaine geplaatst. Ze wordt naar Frankrijk overgebracht. Daar wordt ze in een gespecialiseerd ziekenhuis behandeld. PvdA-leider Samson vindt dat premier Rutte minder terughoudend moet zijn ten opzichte van de PVV en Geert Wilders. Wilders zei gisteren dat Nederlanders met een paspoort uit een islamitisch land een anti-sharia-verklaring moeten tekenen. Samsom noemt dat voorstel kwaadaardig. Hij vindt dat Rutte ook stelling moet nemen tegen haatpredikers in de politiek. Poolse en Israëlische onderzoekers hebben resten gevonden van de gaskamers van Sobibor, een van de vernietigingskampen van de nazi's in Polen. De gaskamers waren vanaf april 1942 tot oktober 1943 in gebruik. De nazi's hebben er zeker 170.000 en mogelijk 250.000 Joden vermoord. Onder hen waren meer dan 34.000 Nederlanders. In 1943 werden de gebouwen gesloopt. Ajax is de Champions League begonnen met een gelijkspel. In de arena werd het tegen Paris Saint-Germain 1-1. Bayern München won thuis van Manchester City. Het werd 1-0.